uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal leden... de afgelopen drie jaar met ruim 100.000 is afgenomen. Het aantal vakbondsleden daalt voor het tiende jaar op rij. De daling is het sterkst bij de FNV. De grootste vakbond van ons land heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral jongeren geen interesse hebben in een vakbondslidmaatschap. Ouderen vinden dat de vakbonden te weinig doen voor belangen van werkenden. De organisatie van de Vreugdevuur in Scheveningen wil met oud jaar meerdere kleine brandstapels op het strand bouwen. Die worden maximaal 10 meter hoog. De organisatie geeft daarmee gehoor aan een oproep van waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag. De traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp liepen afgelopen jaarwisseling volledig uit de hand. De stapels waren met bijna 50 meter een stuk hoger dan toegestaan. En er ontstond een vonkenregen die in Scheveningen forse schade veroorzaakte. Vandaag is de laatste dag dat mensen de beroemde rode rots Uluru in Australië mogen beklimmen. Voorheen bekend als Ayers Rock. Het naderende einde veroorzaakt al weken lange rijen bij de rots... die voor de aboriginals in Australië heilige grond is. En dat is ook de reden dat er vanaf zaterdag niemand meer naar boven mag. Wie toch een poging waagt kan rekenen op bijna 400 euro boete. De kluisroof waarbij vorige maand gegevens van klanten van verzekeraar Allianz werden gestolen... bevatte persoonlijke informatie van 2,3 miljoen Nederlanders. Eerder leken het maar 260.000 te zijn. De 260.000 klanten zijn mensen die direct via Allianz een verzekeringspolis hebben afgesloten. Van hen zijn naam en adresgegevens en het kenteken gekoppeld. 2 miljoen anderen hebben een pechhulpverzekering afgesloten. Van hen is in de meeste gevallen alleen het kenteken bekend... Allianz vermoedt dat de dieven de informatie nog niet ontsleuteld hebben. De verzekeraar waarschuwt voor misbruik en phishingmails.